Er zijn ook hoogwerkers opgebouwd om de brand van bovenaf te bestrijden. Om genoeg water te kunnen verzamelen om de brand te blussen... is de Rijksstraatweg in Numansdorp tijdelijk afgesloten. Minister Slop heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van dit team wordt Doekle Terpstra. De leden van het team gaan scholen helpen om te voldoen aan de minimale wettelijke normen voor ventilatie die er nu al zijn. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt... en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD... als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. In Utrecht en Amersfoort zijn gisteravond noodbevelen afgekondigd... vanwege onrust op bepaalde plekken. In de wijken Zuilen en Ondiep gebeurde dat nadat jongeren met vuurwerk hadden gegooid. Ook voor de wijk Hoograven geldt een noodbevel. Volgens de gemeente Utrecht werd de politie daar met stenen bekogeld... Eerder op de avond werd in Amersfoort al iemand aangehouden... nadat er een noodbevel was afgekondigd. Ook dat gebeurde na het gooien van vuurwerk. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben gisteravond duizenden betogers gedemonstreerd bij een gevangenis waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. Ze eisten de vrijlating van de opgepakte betogers. Ook in de stad Grodno vlak bij de Poolse grens werd gedemonstreerd. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 17 graden. Langs de westkust valt nog een enkele bui. In de ochtend ontstaan er geleidelijk vrij veel stapelwolken...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 Till I come and them no want go home. Give me one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Give me three times, sometimes them want four. Till I come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend her my banana. Ya mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, some banana sweet. Them say the length and size make them way. You know say that. Eso me duele, me duele, eso me me I me, say me banana sweet. Them the length and size them way. With it, group drop. attention. New girl from France, so them watch her wanna me say we, Me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we.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 Cause I just love, love, love. het NOS nieuws van...